Jobboot met het NOS Journaal. De Oekraïense president Poroshenko heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd... in de strijd tegen de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. De wapenstilstand duurt een week. Volgens Poroshenko is het een eerste stap op weg naar een oplossing voor het conflict. Het staakt het vuren geeft de separatisten de tijd om de wapens neer te leggen en het land te verlaten. Maar of ze dat ook zullen doen is nog maar de vraag. De laatste dagen is weer zwaar gevochten om de stad Donetsk in het oosten van Oekraïne. Het stelsel van woningcorporaties gaat op de schop. Minister Blok wil dat de corporaties weer zich gaan richten op het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Verder wordt het toezicht versterkt en komen er bindende afspraken met corporaties over wat nodig is op het gebied van sociale huisvesting. Minister Blok wil voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarbij de huurders opdraaien voor de verliezen. De minister wil verder de wettelijke mogelijkheid krijgen om toezichthouders bij wanprestatie te ontslaan. Voor de parlementaire enquêtecommissie zei hoogleraar Financiële Markt de Boot vandaag dat de sector van woningcorporaties slecht is georganiseerd. Bij energiebedrijven Eneco verliezen komend jaar ruim 400 mensen hun baan. Het gaat om medewerkers van de dochterbedrijven Jules en Stedin, waar in totaal 4000 mensen werken. Eneco zegt dat er alles aan gedaan wordt om ander werk te vinden voor de mensen die hun baan verliezen. De vakbonden reageren teleurgesteld, ook al hielden ze rekening met ontslagen bij Eneco vanwege bezuinigingen. Het gevaar dat uitgaat van teruggekeerde Nederlandse jihadstrijders blijft groot. Het dreigingsniveau blijft op substantieel, zegt minister Opstelten. Volgens de minister worden de 30 jihadstrijders die weer terug zijn in Nederland goed in de gaten gehouden. 70 strijders zijn nog in het buitenland. Oppositiepartij CDA wil dat het kabinet 50 miljoen euro extra uittrekt voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens het CDA zijn terugkerende jihadstrijders een groot gevaar voor de nationale veiligheid. Het weer, vanavond opklaringen, morgen eerst bewolkt met lokale een bui. In de middag en avond geregeld zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Zondag meer zon. De kans op een bui is dan klein. Dit was het Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu snel op.